Van 5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederlandse adoptiebureaus willen dat de adoptiestop voor buitenlandse kinderen zo snel mogelijk wordt opgeheven, schrijft Trouw. Vier organisaties noemen het bewijs over misstanden bij interlandelijke adopties flinterdun. Ze reageren daarmee op de commissie Joustra die in februari een rapport publiceerde over misstanden en opriep tot opschorting van adopties. Volgens de adoptieorganisaties is er geen hoor en wederhoor gepleegd... en is er sinds het Haagse adoptieverdrag in 1998 veel verbeterd. De Amerikaanse president Biden heeft er bij de Israëlische premier Netanyahu op aangedrongen... de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook af te ronden. Dat meldt persbureau AP. De VS zou Israël achter de schermen hebben verteld dat er internationaal steeds grotere bezwaren zijn tegen de operatie. Het zou in het belang van Israël zijn om de luchtaanvallen zo snel mogelijk te stoppen. Volgens AP heeft Israël de Amerikanen geantwoord dat de operatie nog iets langer moet duren... om de militaire slagkracht van Hamas verder te beteugelen. Frankrijk wil een resolutie indienen bij de VN-veiligheidsraad... met een oproep voor een staakt het vuren. In België zoeken agenten een zwaar bewapende man die virologen heeft bedreigd. Het zou gaan om een beroepsmilitair van in de 40 die een raketwerper, machinegeweer en een pistool uit de kazerne heeft gestolen. Uit voorzorg is de bekende viroloog Mark van Ranst, in België het gezicht van de corona-aanpak, ondergebracht op een veilige locatie. Onder meer België, Noorwegen, Israël en Rusland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. 16 landen deden mee gisteravond aan de halve finale. 10 mogen door naar de finale. Bij de andere halve finale, donderdag en de finale op zaterdag... mogen elke keer 3500 bezoekers aanwezig zijn. Het weer, het is vrijwel overal droog. In het noorden en oosten is het lokaal mistig.